Jelle Visser met het NOS-journaal. In Rozenburg bij Rotterdam is gisteravond een jongen van 17 overleden... aan de gevolgen van een steekpartij. De jongen werd bloedend om straat aangetroffen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen... nadat vergeefs geprobeerd was om hem te reanimeren. Wat de aanleiding was voor de steekpartij wordt door de politie onderzocht. Verdere details ontbreken nog. Spanje gaat de hoofdstad Madrid en negen omliggende gemeenten verder aan banden leggen. Nu zijn al tientallen wijken in de regio afgesloten vanwege een opleving van het coronavirus. Er is besloten dat inwoners de gemeentegrenzen nog wel over mogen voor werk, school of een doktersbezoek, maar niet meer voor vrije tijdsactiviteiten. In Spanje kwamen er de afgelopen 24 uur ruim 11.000 nieuwe besmettingen bij. Vooral in Madrid gaat het hard. Om te voorkomen dat volgende debatten tussen president Trump en zijn uitdager Biden opnieuw op chaos uitlopen, worden er maatregelen genomen. De commissie Presidentiële Debatten maakt die binnenkort bekend. Een van de opties die genoemd worden is een mute-knop... zodat de debatleider de microfoons van Trump en Biden kan uitzetten. De voormalige leider van de partij Denk, Kuzu, wil toch op de kandidatenlijst komen... voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Eerder dit jaar kondigde hij zijn vertrek aan uit de politiek. Het werk legde een groot beslag op zijn privéleven en hij wilde een andere weg inslaan. Nu heeft Kuzu besloten toch door te gaan. Ik ben nog niet klaar, zei hij. In de partij woedde begin dit jaar een machtsstrijd tussen Kuzu, de nieuwe lijsttrekker Azakan, en partijvoorzitter Usturk. En dan het weer. Vannacht gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 11. Morgen breidt de regen zich uit. In de namiddag regent het ook in het noordoosten. Het wordt 16 graden. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten weer op. Op de komende dagen is het wisselvallig weer.